Clemens Peters met het NOS Journaal. Politieagenten voelen zich onveilig vanwege het milde optreden tegen discriminatie in de eigen gelederen, schrijft NRC. Vorige maand werd bekend dat Rotterdamse agenten die zich in een WhatsApp-groep racistisch uitlieten, alleen schriftelijk berispt werden. Honderden agenten reageerden op sociale media en het internet van de politie. Ze vinden de berisping beschamend en walgelijk. Ze krijgen in de krant steun van de Amsterdamse politiechef Frank Pauw. De Rotterdamse politiebaas Fred Westerbeke, die de berisping oplegde... zegt dat zijn agenten spijt hadden betuigd en goede dienders zijn. In het verkiezingsdebat de afgelopen avond op NPO 1... hebben VVD-leider Rutte en pvv lestrekker Wilders elkaar felle verwijten gemaakt. Volgens Wilders is de zorg na tien jaar Rutte verwaarloosd door bezuinigingen. Rutte vond dat Wilders te negatief praat over de zorg in Nederland. Hij noemde die een van de beste in de wereld. Rutte vond Wilders een sombere man die angst aanjaagt en wegloopt als het moeilijk wordt. U bent een kakelende kip die geen eieren legt, zegt Rutte. Wilders zei op zijn beurt dat hij de VVD-leider een bange wezel vindt. Een man van 37 uit Tilburg is opgepakt vanwege het bezit en verspreiden van kinderporno... en deelname aan een criminele organisatie. De verdachte gebruikte verschillende bijnamen om zijn identiteit af te schermen. Hij sprak met andere gebruikers over het misbruiken van minderjarige meisjes. Bij zijn aanhouding zijn onder meer een computer en administratie in beslag genomen. Bij de tweede proefvoetbalwedstrijd met publiek hebben geen coronabesmettingen plaatsgevonden. Het gaat om de wedstrijd tussen Almere City en Cambuur van 28 februari. Er was wel iemand positief, maar bij bron- en contactonderzoek bleek dat deze besmetting na de wedstrijd was ontstaan. Het weer. Het wordt grotendeels droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar zo'n 3 graden. Overdag opnieuw buien, ook weer mogelijk met hagel, onweer en zware windstoten.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 Dagen in de zon, eindeloze nachten. Het komt wel weer. Mm, mm, mm, I won't see the light, cause silent mind, I don't know, no way, no way, I'm not living in like a panda. So if you slither like a salamander, and now you got the bones in your body to get there.